14 in Waalwijk. Of kijk op deuitblinker.nl. Info en hits. Langstraat FM. She is the one that really knocks me out cover. record to all those people who look to have something to say to those people out there who swear they're fresh, but they're really not fresh. Always fronting all the time, going around, acting like they're part of the crew, if you know what I mean. And they're not really down, they're not really part of the crew. And if you ever find yourself at a loss of words, can say something that goes like this. People on your nose, your Joe neck. You need to see the barber that you can bet. Now when you get a girl, you boast and you brag. And every girl you have, she needs a paper bag. Your big bone head, you silly rabbit. You need some advice, please get the habit. You better stop thinking you run the show. I'ma take it to your face so that you know. You ain't fresh, uh-uh, nah, baby. You ain't fresh, so go hey fresh. Who, who, you? You ain't fresh, fresh, fresh, fresh. Girl, you look fly, but you ain't that fly that you can't say hi when the guy say hi. I don't mean to squeal, but I'm gonna tell you that kid you wear ain't really real. You wear way to go. Your arms are musty, your breath is bad, your pants are dusty, and you got a big bunion on your big toe. I'ma take it to your face so that you know you ain't fresh. Uh uh, nah, baby, you ain't fresh. So go ahead fresh. Who? Not you. You ain't fresh, fresh, fresh, fresh. Process and the doen Searching for Love. Lips Incorporated nu. How Ewald van Liemt met het radionieuws. Rusland heeft per direct de medewerking aan de graan- en maïsexport uit Oekraïne opgeschort. De deal werd afgelopen zomer gesloten zodat Oekraïne via de Zwarte Zee per schip graan en maïs kon blijven exporteren. Een groot deel daarvan gaat naar Afrika, dat sterk afhankelijk is van het Oekraïense graan en maïs. Rusland zegt de deal nu op te schorten vanwege de massale drone-aanvallen van Oekraïne op de Russische schepen vlakbij de Krim. Mogelijk dreigen er nu wereldwijde voedseltekorten. Uit een document van de lokale autoriteiten in Qatar blijkt dat er mogelijk duizenden arbeidsmigranten in de hoofdstad Doha uit hun huis gezet zijn vanwege het aanstaande WK voetbal. Het document is aan de eigenaren van de appartementen gericht die hun huizen voor het eind van de maand moeten hebben ontruimd. Die staan in wijken waar tijdens het WK de voetbalfans moeten verblijven en daarvoor heeft voetbalbond FIFA regels opgesteld. De NOS heeft het bewuste document ook in bezit. Een 75-jarige Pakistaanse gevangene is na bijna 20 jaar vrijgelaten uit de Guantanamo Bay-gevangenis in Cuba. Saifullah Paracha zat vast omdat die terreurorganisatie Al-Qaeda zou hebben gefinancierd. Zelf zei hij altijd onschuldig te zijn en Al-Qaeda-leider Osama bin Laden twee keer te hebben ontmoet voor een documentaire. De VS ziet hem nu niet langer als een bedreiging. Er zitten in Guantanamo Bay nu nog 33 gevangenen. President Biden wil de gevangenis sluiten, Barack Obama eerder ook al. En in zijn woonplaats Knokke is de Belgische columnist en journalist Hugo Kamps op 79-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Hij schreef onder meer sportcolumns voor NRC en interviewde voor Elsevier wielrenners en voetballers. Kamps was in de jaren 60 oorlogsverslaggever in Vietnam, het Midden-Oosten en Chili. Zijn eerste boek, Kousen Half Stok, verscheen 30 jaar geleden. Hugo Kamps laat zijn vrouw, twee kinderen uit een eerdere huwelijk en vier kleinkinderen na. Het weer, opklaringen, maar ook nog sluierbewolking. Komende nacht is het vrij helder en droog bij 8 tot 14 graden en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 17 tot 22 graden en s'avonds is er in het westen wat lichte regen. Tot zover het radionieuws. Omdat het echt, echt, ik bedoel echt schoon moet zijn Bezoek de particuliere en zakelijke bereider De Uitblinker in Waalwijk. Zij zorgen ervoor dat uw auto, boot, camper, caravan, oldtimer, leasewagen, bedrijfsauto of vrachtwagen er weer als nieuw uitziet. Zij verzorgen maatwerk, van kleine opfrisbeurt tot het compleet showroomstaat opleveren van uw voertuig. De Uitblinker in Waalwijk. Als het echt schoon moet zijn. Van Andelstraat 13 in Waalwijk. Of kijk op deuitblinker.nl. Mark van den Hoek. Langstraat FM. can, we can, we can can, you, can, you, can, you. check my options, there are none. First thing I think about is your lovely smile. op mijn kanaal.